Stubenitski met het NOS-journaal. Schepen durven het nog niet aan om door de straat van Hormuz te varen... hoewel Iran zegt dat de zeestraat open is. Op beelden is te zien dat vrachtschepen opstromen uit de Perzische Golf... om vervolgens massaal om te keren. Mogelijk komt het door de onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan. Zo heeft Iran een aantal voorwaarden voor een tocht door de straat van Hormuz... en houdt Amerika nog steeds een blokkade in stand... Voor het eerst betaalt Nederland mee aan projecten in België... die ervoor moeten zorgen dat de geul in Zuid-Limburg niet overstroomt. Nederland betaalt 300.000 euro mee aan de aanpak van hoogwater. België begint met sloten en beken die uitkomen op de geul. Zo worden er dijken en kades aangelegd... en grote waterreservoirs voor de opvang van regenwater. Vijf jaar geleden kreeg Limburg te maken met overstromingen... door extreme regenval in België en Duitsland. De baas van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic heeft op het Witte Huis gepraat over de ontwikkeling van een nieuw krachtig AI-systeem. Het bedrijf maakt dat systeem voorlopig niet beschikbaar... omdat het enorme veiligheidsrisico's met zich zou meebrengen. Het gesprek is opmerkelijk omdat de Amerikaanse regering contract met Anthropic heeft opgeschort... vanwege de ethische eisen die het bedrijf stelt. En in Dubai is een van de leiders van de Ierse misdaadfamilie Kinnehan opgepakt. Ierland had gevraagd om de arrestatie van de 47-jarige Daniel Kinnahan. De misdaadfamilie is volgens experts een van de grootste en machtigste misdaadnetwerken van Europa... en houdt zich bezig met drugshandel, wapensmokkel en witwassen. Het weer, het is droog bij ongeveer 8 graden.